Gert Kluk met het NOS-journaal. Syrië is vannacht gebonden door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het eerste doel was een onderzoekscentrum in de buurt van de hoofdstad Damascus, zei de Amerikaanse generaal Dunford. Het tweede doel was een wapenopslag bij Homs, waar volgens hem het gifgas sarin werd bewaard. In de buurt daarvan lag het derde doel, een opslag- en commandocentrum. De Amerikaanse president Trump vergeldt hiermee de gifgasaanval op de Syrische stad Douma, waarbij vorig weekend tientallen mensen om het leven kwamen. Volgens Trump zit de Syrische president Assad erachter. Maar hij haalde ook hard uit naar de Russische president Poetin. Die beloofde een einde te maken aan chemische wapens in Syrië. Maar Poetin heeft gefaald, zegt Trump. Volgens de Britse premier May en de Franse president Macron was er geen andere optie dan bombarderen. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten zegt dat de bombardementen niet zonder gevolgen kunnen blijven. En de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties zegt dat het onacceptabel is om president Poetin te beschuldigen. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is gisteravond een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Bij de meldkamer van de hulpdiensten zijn geen meldingen van incidenten binnengekomen. Op sociale media zeggen mensen in onder meer Loppersum, Bedum en Meden dat ze een schok hebben gevoeld. In het gebied zijn vaker bevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Garsthuizen is een van de zwaarste bevingen van de afgelopen jaren. In zijn woonplaats Krimpen aan de IJssel is acteur Fred Vaassen overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de VARA-serie Oppassen. Daarin speelde hij de Rotterdammer Harry Stevens, een huisvriend van de familie Bolbuis, waar de serie om draaide.